De wijzigingen zullen in een referendum worden voorgelegd aan de bevolking. Met de maatregelen komt het leger tegemoet aan de eisen van de voorvechters van democratische hervormingen. Aan de soepele Zwitserse wapenwetgeving verandert voorlopig niets. Strengere regels werden door de Zwitserse bevolking in een referendum van de hand gewezen. Een op de zeven Zwitsers heeft een wapen in huis. Afgezwaaide militairen bijvoorbeeld kunnen hun dienstwapen houden. De initiatiefnemers van het referendum wilden het aantal geweldsdoden in Zwitserland terugdringen. De politie heeft bij het dancefeest Hard Base in het Gelredoom 139 mensen aangehouden voor drugsbezit. Meer dan 50 bezoekers kregen direct een proces verbaal. Bijna 40 anderen moesten, moeten voor de rechter komen. In totaal heeft de politie bijna 1200 euro geïnd aan boetes. Eén bezoeker had 42 ecstasypillen bij zich. Het dance-evenement in Arnhem trok gisteravond zo'n 25.000 bezoekers. In Tunesië is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken alweer afgetreden. Hij oogste een storm van kritiek nadat hij zijn Franse collega een echte vriendin van Tunesië had genoemd. De Franse minister was juist in opspraak geraakt vanwege de goede banden die ze onderhield met het regime van de verdreven president Ben Ali. Het tennistoernooi in Rotterdam is gewonnen door Robin Söderling. als eerste geplaatste Zweed versloeg in de finale de Fransman Joveril Fried Songa in drie sets 6-3, 3-6 en 6-3. En Ajax heeft twee punten verspeeld in de uitwedstrijd tegen Rode JC. Kerkrade werd het 2-2 nadat de Amsterdammers met 2-0 hadden voorgestaan. Ajax-spits El Hamdaoui miste kort voor tijd een strafschop. NAC verloor thuis met 2-0 van Heerenveen en NEC won thuis met 2-0 van Excelsior. De Graafschap Groningen is om half vijf begonnen.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 the line? Tell me. Well, it's like dreaming of your goals, ambitions. I'm feeling free. I'm on this mission to achieve Be selective, be objective, be an asset to the collective. Cause you know you gotta get a life.